Dat blijkt uit vertrouwelijke stukken die in handen zijn van het tv-programma Nova. Een aantal topmensen van de ICT-organisatie is vorig jaar vertrokken, waarna onder meer een interim manager is aangesteld die in een jaar tijd 376.000 euro verdient. De balkenende norm is ongeveer 180.000 euro. Verschillende korpsbeheerders en ook politiebonden hebben al laten weten dat ze de vergoedingen veel te hoog vinden. In Amsterdam zijn vijf marktmeesters opgepakt op verdenking van corruptie. De marktmeesters zouden op de markt van het Waterloopplein en op de Noordermarkt flexibele marktplaatsen tegen betaling hebben toegekend aan marktkooplieden. In het kantoor van de verdachte vond de politie tienduizenden euro's aan contanten. Het geld is in beslag genomen, de vijf verdachten zitten vast. De Rotterdamse korpschef Meiboom heeft burgemeester Abu Taleb adviezen gegeven over maatregelen om zijn korps te verbeteren. Abu Taleb gaat de brief bestuderen en beslist daarna welke maatregelen hij neemt. Welke maatregelen Meiboom voorstelt is niet bekendgemaakt. Abu Taleb wilde dat Meiboom met voorstellen kwam om een herhaling van fouten... zoals bij de redder van Hoek van Holland in augustus, te voorkomen. Supermarkten, cateraars en de vleessector komen over drie maanden met een plan... om meer scharelvlees in de schappen te krijgen. Dat hebben de partijen afgesproken met minister Verburg. Vorig jaar mei sprak de minister al met de branche af dat het aantal duurzame producten elk jaar met 15% moet groeien. Scharrelkip en goedgekeurd kalfsvlees zijn sindsdien beter verkrijgbaar... maar over het aanbod van duurzaam varkensvlees is de minister niet tevreden. Met een korte baanwedstrijd in zijn woonplaats Dalfse heeft Erben Wennemars een punt gezet achter zijn schaatscarrière. Zo'n 2000 toeschouwers zagen hoe de 34-jarige Wennemars... zijn laatste afstand schaatste op het NK Korte Baan. Hij werd in de eerste knock-outfase uitgeschakeld... Wennemars kondigde twee weken geleden zijn afscheid aan... toen hij net naast een Olympisch startbewijs voor de Spelen greep. En dan het weer. Vannacht vanuit het oosten opklaringen. Het vriest dan 2 tot 6 graden. Overdag droog en geregeld zon. Ook dan vriest het een paar graden. En er staat een koude oostenwind. Dit was het NOS Show. It's dark tonight. I'm walking all alone, and one step at a time, I'm getting closer. I know she's hard to find. Instinctively, attracted to take the path of love into the night. safety is pointless. I've been doing what I like, when I like, how I like, it's joyless. Only you know me. What a waste of war this piece.